9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan weer meer landen op geel. Cyprus, Zwitserland en het grootste deel van Kroatië... worden vanaf morgen aan het lijstje toegevoegd. En ook de Griekse eilanden, zoals Kos en Rodos, gaan terug naar geel. Waren ze eerder ook al, maar dat werd teruggedraaid... omdat er ineens weer veel besmettingen bij kwamen. Dat is weer onder controle. Je kan naar een geel land op vakantie zonder dat je bij thuiskomst in Nederland getest moet worden of in quarantaine moet. Wel kunnen landen zelf met reisregels komen. De Amerikaanse president Biden ontmoet vandaag zijn Russische collega Poetin. Ze zien elkaar in Genève in Zwitserland, omdat Biden bezig is met een bezoek aan Europa. Maar of het gezellig gaat zijn, Biden vindt Poetin een moordenaar... En volgens Poetin is de relatie tussen Rusland en Amerika flink verslechterd door Biden. Je hoort correspondent Iris de Graaf. Poetin verwacht vandaag vooral respect. Wil niet dat de VS hem ook maar over iets eh, de les gaat lezen. En met die instelling gaat hij dit gesprek in elk geval in. Het is feest bij SC Groningen. Die club bestaat vandaag precies 50 jaar. Dat werd direct om middernacht afgetrapt met vuurwerk. Ook de Martini-toren deed mee. Op de gevel waren groen-witte lampen en het clublogo te zien. Als jij Netflix en Videoland en NPO Plus hebt, is dat tegenwoordig helemaal zo gek niet meer de abonnementen op videodiensten gaan als warme broodjes over de toonbank... blijkt uit een marktonderzoek van Telecom Paper. Tech-collega Nando Kastelein is erin gedoken. En dan geeft een steeds groeiende groep aan dat ze twee, drie of zelfs vier abonnementen hebben. Dat betekent dus bijvoorbeeld Netflix combineren met Disney Plus of Videoland. En daarnaast eh, heeft voor het eerst een meerderheid eh, één of meer abonnementen. Dus we zien aan alle kanten dat die markt blijft groeien. Netflix is verreweg het populairst op ruime afstand gevolgd door Videoland. Amazon Prime groeit het snelst. Het weer, het is niet echt weer om binnen je Netflix aan te slingeren. Of juist wel natuurlijk. Het is warm en zonnig, 27 tot 31 graden. Morgen overal tropisch. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat Vierde voorknopend Raasdorp 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.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 Juan Pardo voegt de daad bij het woord met Nomeables. Vervolgens doen we het iets rustiger aan met Marie Trini en Manana. En tot slot Enrico Macias met Cingarella. así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte y no me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. No me hables, no me hables, no no me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables, <laughs> no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. Zingarella, Les pieds nus dans cette hacienda. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit un loi. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Madone, avant les Madonnas étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi, Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Et la musique est faite pour toi. Magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Een bezoek aan de 80er jaren levert songs op van Toto, Blondie en Roxy Music met respectievelijk Africa, Atomic en Jealous Guy.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 Na een persoonlijk zwaar jaar waarin Douwe Bob onder andere zijn vader en een goede vriend verloor, bezingt hij zijn pijn, twijfels en geleerde lessen op 13 stemmige en troostrijke liedjes. Ready or Not is op single uitgebracht. can read it from your eyes.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 Het drietal werd geboren op het Caribische eiland Martinique, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Frankrijk. De groep scoorde met een mengeling van disco en salsa enkele hits aan het eind van de jaren 70 en in het begin van de jaren 80. Quisera Mavida en Cuba zijn de hits. Een greep uit het verleden. I Left My Heart in Jamaica is minder bekend van ze, maar daarom niet minder mooi. First mom and papa called the little girl lady They raised her on the banks of a riverbed A houseboat tied to a big tall tree A home for my papa and my mama and me The clock strikes three, papa jumps to his feet Already mama's cooking papa something to eat At half past papa he's ready to go He jumps in his they always got fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch a big fish for us to eat. He's setting his traps, catching anything he can. He's gotta make a living, he's a Louisiana man. Gotta make a living, he's a Louisiana man. Muskrat hides hanging by the dozen. Even got a little bitty muskrat cousin. Got him out drying in the hot, hot sun. Tomorrow Papa's gonna turn him into money They call Mama Rita and my daddy Jack my little baby brother on the floor, that's Mac. Red and Lynn are the family twins. Big brother Eddie's on the bayou fishing. On the river floats Papa's great big boat. That's how me and Papa get into town. It takes every bit of a night and day to even reach a place where the people stay. Oh, I can hardly wait until tomorrow comes around. That's the day my Papa takes the first to town. Papa done promised me that I could go. He'd even let me see a cowboy show. I saw the cowboys and engines for the first time then. I told my papa, gotta go again. Papa says, hon, we got lines to run. We'll have to come again, cause there's work to be done. line strung across the Louisiana River. Gotta catch a big fish for us to eat.